uur. Goedenavond, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen vanavond heel wat mensen met lamme vingers thuis. Want de kappers mochten weer open en sommige gingen al super vroeg open. Bij deze kapsalon in Den Haag kon je vanaf 7 uur terecht, zag deze verslaggever van Omroep West. De zilveren ballonnen hangen buiten, want het is een feestje vandaag in La Joy. Hier ook een meneer die, die komt wat kalend binnen en gaat ook wat kalend weg. Toch was het fijn om even te komen meneer. Oh, sorry, sorry. Ja, de, de feun zat er even doorheen. <laughs> Eh, u, u heeft niet zo heel veel haar, maar toch fijn om even te komen? Ja, tuurlijk. De kapper zit nu al tot half april rammetje vol. Ja, hij is gewoon eh, kerstdrukt zes weken lang. Ja. Ook nagelsalons, shops en winkels mochten vandaag weer open. Allemaal op afspraak. Het explosief dat vanochtend afging bij een coronateststraat in Bovenkarspel in Noord-Holland was zelf gemaakt, zegt de politie na onderzoek. Door de ontploffing vlogen een aantal ruiten van de teststraat aan diggelen. Niemand raakte gewond. De politie roept getuigen op zich te melden. De testlocatie in Bovenkarspel gaat morgen weer open. Veel mensen hebben tegenwoordig een potje vitamine D-pillen in huis. Die zouden beschermen tegen corona is het idee. En dus is de Gezondheidsraad gaan checken of dat inderdaad klopt. Ze keken naar alle onderzoeken die er naar vitamine D en corona zijn gedaan. En op basis daarvan kunnen we niet aanraden aan alle Nederlanders eh, om een vitamine D-supplement te gaan slikken. Er is gewoon niet genoeg bewijs dat het werkt. Er moet nog veel grondiger onderzoek naar komen, zegt de Gezondheidsraad. En een mooi gezicht in een woonwijk in Amsterdam. Daar hangt alle regenboogvlaggen aan de gevels. Het is bedoeld als steun voor een homoseksuele dominee die daar woont. Vorige maand werd hij voor de zoveelste keer bedreigd door hangjongeren. Tijd voor een hart onder de riem, vonden de buren. Omdat ik vind dat mensen mogen zijn wie ze willen zijn. En dat dat gewoon geaccepteerd moet worden. Of wie ook verliefd wordt of wat je ook wil. Als een dominee wordt lastiggevallen omdat hij toevallig met een man getrouwd is. Dan denk ik, ho wacht even. Dat doen we dus niet in Amsterdam. Dat doen we nergens in Nederland. Dat doen we nergens in de wereld. Het weer. Vanuit het zuidwesten komt er steeds meer bewolking. Met vannacht ook wat regen. Morgen in het zuiden nog een tijdje nat. Op andere plekken komt de zon erdoor. En het wordt nergens warmer dan een gaatje of acht. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANBB.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 3 maart, even na 6 uur. Voor mezelf niet, even mijn koptelefoontje aan. Ja, dat klinkt beter. Uh, goedenavond, beste luisteraars. Leuk dat je weer luistert. En leuk dat je weer hebt afgestemd op ZFM, de radio uit Zandvoort aan de zee. Tot 8 uur vanavond het programma Gasduinen met Robbenoni Oni. Met onderside vandaag Koen van den Berg. Mocht je het koken zijn, succes. Mocht je het eten zijn, eet smakelijk. We beginnen rustig het eerste uur met onder andere tracks van Arlo Parks, Sharon Jones en Billy Idol. Maar nu eerst My Name Is, oftewel Slim Shady, maar dan in het origineel van Labi Sivre. and it makes me glad. When I style, you give me rock and roll, and then I feel it back. You sound nowadays living in the ghetto. position where I am. Every channel that I stop on got a different kind of cop on it. They're killing them by the millions for Uncle Sam, but Saturday night just ain't that special. Yeah, I got the Constitution on the run. Cause even though we got the right to defend our home, defend our land, got to understand to get it in hand pistol. Everybody got a 45. grote vriend Eminem eh, beroemd mee is geworden. Het nummer Slim Shady, oftewel My Name Is. En dan eh, het origineel van La Bizivre, I Got The. Gevolgd door Gil Scott Heron, My All Time Favorite met Gun. En we eindigden met Slackwax met Close To My Fire. Uh, Gabriel Rios, je kent hem nog van het Broad, Broad Daylight... heeft na zes jaar een nieuw Spaanstalig en ingetogen album uitgebracht... getiteld Floren. De in Puerto Rico geboren Belg was afgereisd naar Puerto Rico. Zijn vader leed aan Alzheimer en daar is dit album dan ook geboren. Het zijn verder hoofdzakelijk letterklassiekers klassiekers in een nieuw jasje. Maar nu ga je luisteren naar een van de originele nummers... zijn eigen songs op het, nummer, eh, op het album. Getiteld Torre, je heet het. Eh, je noemt... Nee, hoe gaat hij? heet die man? Floren. Torre. Uh, <laughs> Gabriel Rios, daar hadden we het over. prohibido dar un paso. Ya no eres lo que eras antes. Entra tu naturaleza. Una fiera y también su presa bailando. Sin zaparse Y en ese que está tu instrumento mágico. Mira que aquel sabe un montón. Eso le pasa de tanto ver al dragón quemando y quemándose. Alas son tu brazo, muchacho, ala pa' verlo. 四。 away now. I'm on blood every day. Louis Nichols hoorde je met Don't Drop Me, daarvoor Sharon Jones. In januari kwam er nog een nieuwe album van haar uit... met alle pop- en soul covers die ze maakte voor films en reclames. En daarvoor dus Gabriel Rios van zijn nieuwe album La Torre. Eh, waar gaan we nu mee verder? Freak Power, Turn On.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 your denying that I'm dope. Looking like a rainbow bomb as I'm coming round. Listen for the pop, never makes a sound. Another man down, another, another man down. Do you recall all the way back to when we called? Call us exactly what it was. Perfect flaws all on display, beauty gone so far away, what we once were. What do you do when the madman moves you've been making staring at you? What do you do when the love run low and you know it won't last long? Where do you go when the money comes slow but the bills just let it grow? How should I know? How should I know? Oh, yeah. I just stay low, I be floating like made us soak your Let's colors in the sun There's no denying that I'm dope Looking like a rainbow ball As I'm coming round Listen for the pop Never makes a sound Another man down Another, another man down draad ik het nummer Creep van haar, eh, de cover van eh, Radiohead. Arlo Parks hoorde je, zowat al de spreekbuis van haar generatie genoemd. Dit omdat ze gevoelens van onlust en persoonlijke kwesties weet aan te snijden... waarin haar generatie zich weet te vinden. Mooi ingetogen plaat. Ze speelt zelf de gitaar, snijdt dus lastig onderwerp aan. Maar toch heeft de plaat iets lenteachtigs en iets luchtigs. Je luistert naar het nummer Black Dog. En Black Dog is een term voor een depressie. En in dit nummer beschrijft ze de vreedheid van de ziekte. Op een prachtige en luchtige manier. Collapse in Sunbeam, zo heet het nieuwe album. En 9 december is ze te vinden in de Melkweg. Eh, nou, prachtige lentedagen afgelopen dagen. Dus laten we het een beetje bij de lente houden. Het gaat wel zwaar vriezen, dus we kunnen nog wat lente gebruiken. Wat zeg je allemaal, Koen? Fat Night, ehm, Sun Go Down. you where I'll be. the sun goes down. The darkness as the sun goes down. Night and day are just the same for now. As the sun goes down. Paint the sky. Pinks and reds that make me wanna cry. I go ahead because I don't feel shy. And in the day see a plane go by. I was 17 uh, Oh, when you soaked, you chose to ignore But now it's more than a wish, it's a dream Now I don't understand how you can hold me back You said, baby, learn your lessons when you step on crack So there's no time to fall Your existence will call And see experimenting

been knocking on my door since I was 17. Uh, oh, oh when you saw what you chose to ignore. But now it's more than a wish, it's a dream. Now I een ongelooflijk mooi nummer. Madame's May I Sleep With Danger, Joy Crooks hoorde je. Daarvoor General Electrics met The Little Lady. En we begonnen met Fat Night. Dit eh, trio Sun Go Down. Eh, want inderdaad, het wordt weer slecht weer. We hebben nog twee minuutjes. Eh, na de klok van zeven dan ben ik weer bij je. Peter is inmiddels aangeschoven. Dag Peter ook. Koen loopt hier ook ergens in de ronde nog. Eh, tot, het, eh, tot de klok van 8 uur. Eh, we sluiten af met Miss You, dus Don't Go Away. I've been holding out so long. I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. I've been hanging on the phone. we used to.